Volgens het Openbaar Ministerie was hulp voor Straatman altijd te laat gekomen. De rechtszaak wordt vandaag en morgen gehouden. Ook een derde verdachte staat terecht. Hij zou de wapens aan de twee hoofdaders hebben geleverd en hij zou de vluchtauto hebben bestuurd. Naar verwachting komt het OM aan het eind van de dag of morgenochtend met de strafeis. De Zweedse meubelketen IKEA heeft het afgelopen jaar een recordomzet gehaald van 27,6 miljard euro. Volgens IKEA gedijt het bedrijf goed in onzekere economische tijden... omdat klanten dan eerder goedkopere meubels kopen. De netto-winst in het boekjaar, dat eind augustus 2012 afliep... kwam uit op 3,2 miljard euro en dat is 8% meer dan het jaar daarvoor. Vooral in Servië, Kroatië, Zuid-Korea en India wil IKEA de komende tijd uitbreiden. Voor India heeft het bedrijf plannen liggen voor de bouw van 25 meubelzaken. Morgen wordt de eerste toertocht op natuurreis gehouden. Het is de Vijf merentocht die wordt georganiseerd door de ijsverenigingen in Giethoorn en Belterwiede. Volgens de ijsvereniging is het ijs op de route van zo'n 25 kilometer goed genoeg om duizenden schaatsers te dragen. Ook een paar andere ijsclubs in de omgeving deden een aanvraag... maar daar is het ijs volgens de KNSB nog niet dik genoeg. Waarschijnlijk wordt vrijdag de Blokzeilermerentocht verreden... en zaterdag mogelijk de Rond de Wiedentocht. De gemeente Stichtse Vecht heeft speciale maatregelen genomen... om de verkeersdrukte in het plassengebied in goede banen te leiden. De afgelopen dagen was het op de smalle weggetjes... langs de plassen bij Breukelen, Maarsen, Loenen en Nichtenvecht erg druk... en het is een paar keer voorgekomen dat hulpdiensten het ijs niet konden bereiken.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 Nou, nou, onderweg kwamen we nog skis tegen. moet je nog skis? Nou, als ik het had geweten, had ik ze meegenomen. Ja. Dat was handig handiger die, eh, geweest. Die staat hier kan je leuk skiën nu hoor. Ja. Wat? Gelijk voor je Maar goed, we hebben het overleefd. We zijn er gekomen in de studio. gaan weer lunchen vanmiddag. Ja, we gaan het gewoon weer doen. Gewoon gezellig. Ja, afgelopen maandag waren we er niet, want eh, toen was het ons echt te slecht. En dit, eh, we moeten helemaal naar even kopen, dus uh, dachten zoiets van, nou, vandaag kan ik eventjes niet, want... Nee. Dat zagen we even niet zitten. Maar goed, vandaag zijn we er weer en we hebben het weer gewaagd. En we zijn weer hierheen geglibberd. Ja. sneeuw en kou getrotseerd. Nou, die kou vind ik nog niet zo erg, maar... Ga je tegen kleuren, maar eh, die vult de sneeuw op de weg niet. Um, ja, wat gaan we doen vandaag? Nou, we gaan lekker lunchen natuurlijk. We gaan weer lekker de muziek draaien. We gaan weer lekker... Uh, we gaan eens even kijken wat er allemaal te doen is geweest in Zandvoort. Kijken of onze razende reporter er nog is vandaag. We doen het weer om half één. We hebben de day. en dat is eh, The Very Best of Golden Earring tussen 1965 en 1976. Dus eh, we gaan er gewoon weer even wat van maken vandaag, jongens. En we zien wel wat er verder nog aan uh, nieuws binnenglibbert. Ja, letterlijk. Dan weet ik toch niet meer wat ik als eerste plaat klaargezet heb. <laughs> nou weet je, we horen het vanzelf. Nou, het is toevallig Dem. <laughs> It's all over now, baby blue. Het is Dem met Van Morrison.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 like a fire in the sun. Oude Dem. Oude Dem, gewoon met eh, Van Morrison uit... Uh, ja, oh maar. Uit, oh ja, natuurlijk, daar moet ik nog even rekening mee houden. Um, Paul Simon dan maar. En dat heet Late in the Evening. Paul Simon hoor u eh, Jurk. Ja, Jurk heet de band gewoon. Jurk. Ja, nieuwe, nieuwe single van ze. Als ik bij jou ben. En eh, Jurk. Dus hadden we weer als eerste de nieuwe Jurk. We hadden als eerste een nieuwe Jurk <laughs> Dat is toch handig. Oh, wat leuk. Ja. ja, als eerste hadden we de nieuwe Jurk. Thank you for the day. The Kinks. Those endless days, those sacred days you gave me I'm thinking of the days I won't forget a single day, believe me I bless the light I bless the light that lights on you, believe me And though you're gone You're with me every single day, believe me Day shall remember all my life. Days when you can't see wrong from right. You took my life, but then I knew that very soon you'd leave me. But it's alright. Now I'm not frightened of this world, believe me. I wish today could be tomorrow. Night is dark it just brings sorrow, let it wait. Thank you for the days, those endless days, those sacred days you gave me. I'm thinking of the days. I won't forget a single day, believe me. Days I remember all. Days when you can see wrong from right You took my life But then I knew that very soon you need say, believe me. I bless the light, I bless the light that shines on you, believe me. And though you're gone, you're with me every single

The tears come from my eyes. You throw my love away. I wonder why. Now I am thinking what's the reason could be. You said you got not love. What's the lie to me? You know I been died. after that, no matter. I wonder why. van onze dagcd en het nummer dat heet Please Go. Dat was de eh, uh, best, very best of Golden Earrings. 1, nee, Very Best of Golden Earring. En eh, tussen 1965 en 1976, er was toen de tijd... Ja, er zijn nog meer verzamelaars, maar toen had je twee delen. Een wit en een zwarte. Dit is de zwarte. Later is er nog een complete compilatie, maar die paste niet in mijn tas. Dus zo'n grote doos is dat. Die past er <laughs> niet, dus ik denk, ik neem deze maar mee. Please Go, eerste hit voor de Golden Earrings in, eh, in het gedenkwaardig jaar 1965. Eh, Jawel. God ja. Wat wou je zeggen, meisje? Ja. Dit is Madonna. Een van de nummers van haar die ik toevallig nog net wel leuk vind. Life is a mystery. like a prayer. dit is Ringo Star. Productie van George Harrison. Het is ook door hem geschreven trouwens. En we maken even een fotootje. Oftewel, we just make a photograph. Every time. LP heel apart was dat alle andere Beatles daar ook aan meegewerkt hebben. Eh, Paul McCartney schreef voor die LP Six O'Clock in the Morning. En John Lennon schreef eh, daarvoor eh, I'm the Greatest. En die LP hebben al eens een keer gedraaid in de vinyljaren trouwens. En dit werd geschreven door George Harrison. Die ook het grootste deel van de productie voor deze plaat had. En nou, het was Ringo Starr dus. Van zijn LP Ringo. En dat nummer dat heet... Photograph. Ja. Het weer. Ja, het weerbericht van uh, Rick Schreuder. Vandaag eh, af en toe schijnt de zon en eh, het blijft droog. Wind is matig, kracht 4 uit het oosten en het wordt maximaal min 4. vanavond en vannacht is het wisselend wolk en tussendoor flinke opklaringen waarbij het kwik daalt naar min 8. Morgen opnieuw regelmatig zon en droog. Wind is matig noordoost 4 en neemt af naar zwak kracht 2. Temperatuur, het wordt maximaal min 3. Zo. Ja, het is winter. Kan het zeggen zonder te lachen? Nee. <laughs> van de band Kansas. Normaal wat harder bezig zijn, maar nu eh, lekker eh, de akoestische versie van het prachtige werkje Dust in the Wind. En dat is ook lekker, ja, een beetje, hè, nou ja, het is nu een beetje meer snow in de wind. Maar oké, stof of sneeuw, wat maakt het allemaal uit. Nick en Simon. Die maakt het ook allemaal niet uit. Hè? Ze lijkt net niet op jou. Lange haren, mooie ogen, lieve woorden Om van te dromen, maar ik weet niet wat het is Het lijkt of ze iets mist Mooie glimlach, witte tanden, lieve kuiltjes Zachte handen die verstijfd zijn van de kou Ik mis de warmte als bij jou wat ze zegt, het lijkt echt als oprechte betrokkenheid. ze iets mist. Want alles wat ze zegt, het lijkt echt als oprechte betrokkenheid. maar afgelopen ineens. Dat had ik eigenlijk moeten weten natuurlijk. Maar goed, maakt niet uit. Nick en Simon. Uh, eh, mensen zijn dat toch, hè? Ja, jongens, die schrijven echt gewoon verschrikkelijk mooie liedjes. Ik denk dat ik ze nog misschien een jaar of vijf geleden nog tegenkwam in, in Volendam. In een kroegje daar, in een, soort pianobar. En, en ja, waar is net nou begonnen en zo. Toen deze nog liedjes van Simon en Garfunkel. Echt heel mooi. Ehm, Nick en Simon dus. En ze lijkt net niet op jou.

En dat was even lekker stof uit je oren, jongens. Want uh, dat hebben jullie af en toe nodig. heb je af en toe nodig dat je gewoon een beetje stof uit je oren en zo. Want eh, anders dan blijft er allemaal een stof in zitten. Dat is allemaal niet goed natuurlijk, hè? Nee. I hear the music on the side, yeah. I hear the music me tight now, baby. I hear the music me I hear the music. I hear the music. Ik can hear music. Nou, ik ook, want ik heb een koptelefoon op. Ik heb de speakers lekker hard, dus hoor ik de muziek ook. Ja, dat is dan niet zo moeilijk. Dat kan allemaal met de radio. Gewoon gezellig. ZFM Zandvoort, Zandvoort Lunch, dames en heren. Ondanks dat het buiten sneeuwt. Nou, het sneeuwt niet, maar er ligt nog veel sneeuw, laat ik het zo zeggen. En eh, het is aardig glibber hoor, in Zandvoort. Wat dat betreft moeten jullie allemaal maar eens het gemeentehuis bellen... vragen wanneer ze de sneeuwschuivers eens langsturen. Want het is, <laughs> het is niet te geloven hoe je hier eh, van het station bijvoorbeeld naar de studio moet lopen. Dat is echt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 Ja. Het <laughs> wordt glimmeren man met jou. Nou, kijk je wel uit dat je geen benen breekt. We hebben je nog nodig binnenkort. De Bas. Bruce Springsteen. Met nog steeds een van zijn beste nummers, vind ik hoor. Born to Run. mansions of glory and suicide machines sprung from Wat een energie, wat een power. Born to run. Moest niet te geloven. Daar zou je, als je geen energie meer hebt, zou je er wel energie van krijgen. Vind je het? Ja, vind ik wel. Oké. Nou, als jij dat vindt, vind ik het ook. Heel goed. Hop. Ja, maar even een sprongetje in de tijd. Terug naar de jaren 50. En dat vindt Louis prima. Buonasera. Buonasera, signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli. Though it's hard for us to whisper buonasera with that old moon above the Mediterranean Sea. In the morning, signorina, we'll go walking Where the mountains help the sun come into sight And by the little jewelry shop we'll stop and linger While I buy a wedding ring for your finger In the meantime let me tell you that I love you Buonasera, senorina, kiss me goodnight Buonasera, senorina, kiss me goodnight But Buonasera, Sergio Buonasera. It is time to say goodnight to Napoli. It was hard for us to whisper Buonasera with that old moon above the Mediterranean Sea. Mm, in the morning, San senorita, we'll go walking where the mountains of the sun come into sight. And by the little jewelry shop, we'll stop and linger while I buy a wedding ring for your finger. And in the meantime, let me tell you that I love you. and linger while I buy a wedding ring for your finger. In the meantime, let me tell you that I love you. Buonasera, senorina, kiss me goodnight. Buonasera, senorina, kiss me goodnight. Mmm, Sera, senorina, kiss me goodnight. 走。